Joris Stubenitski met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte hem in het katshuis heeft bedreigd en geïntimideerd. Toen het katshuisoverleg in een moeilijke fase verkeerde... was het gedrag van Rutte zeer intimiderend en een minister-president onwaardig... zei Wilders in een Vandaag. Hij herhaalde in het tv-programma dat Rutte in het katshuis schreeuwde... dat hij de PVV tot de laatste zetel zou afbreken... Volgens Wilders illustreert dat wat vriendschap in de politiek waard is. Premier Rutte wilde gisteren in Pauw en Witteman niet ingaan op de letterlijke woorden van zijn woede-uitbarsting, maar gaf toe dat hij een zwak moment van boosheid had. In Leiden-Dorp heeft de politie een verwarde man opgepakt. De man van 43 belde vanmiddag zelf het alarmnummer met de mededeling dat hij zichzelf of anderen iets wilde aandoen. Hij zei dat hij vuurwapens had. De politie ging met een arrestatieteam naar de flat. Ook werd de omgeving afgezet. Uiteindelijk ging het arrestatieteam naar binnen en hield het de man aan. Die bleek inderdaad vuurwapens te hebben. Welke en hoeveel is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe de man uit Leidendorp aan de wapens is gekomen. De Griekse president Papoulias doet morgen een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukte drie pogingen om een kabinet te formeren. Papoulias praat morgen met de grote en de kleine partijen. De druk op Griekenland neemt toe. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, zei dat de Grieken hun verplichtingen aan Europa moeten nakomen. Anders kunnen ze misschien beter uit de euro stappen. Ook de Duitse Centrale Bank waarschuwt dat de Grieken zich aan de bezuinigingsafspraken moeten houden. Als de Griekse president er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, gaan de Grieken waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig, smiddags enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden.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 En natuurlijk ook op weg naar jouw weekend. Alweer de 22e jaargang dat je kan luisteren naar The Euro Breakdown. Aflevering 19 van vandaag alweer 11 mei 2012. In de lijst 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen uit de lijst gaan natuurlijk. Beyoncé Love on Top na 15 weken. Run en Chanel Monois na 15 weken ook We Are Young. En in the end Snow Patrol na 13 weken ook uit de lijst verdwenen. Sienna, Where Have You Been is de snelste stijger van deze week. Zij gaat acht plaatsen omhoog. En een slechte week is voor Carl Ray Jepsen en voor Jesse G. Call Me Maybe en Domino zakken beide acht plaatsen. Langs genoteerd, die hoorden we natuurlijk al op 28 voorbij komen. Zes plaatsen verliezen in de 17e week. Eh, Jason Mraz, I Won't Give Up. 11 mei vinden we natuurlijk ook wel in de geschiedenisboeken. 1502. Christopher Columbus vertrekt voor zijn vierde en laatste reis alweer naar West-Indië. In 1949 het Braziliaanse voetbalelftal wint voor de derde keer de Copa America. De finale was Paraguay met 7-0, dus ze verliezen dus. En uh, Paus Johannes Paulus II arriveert in Nederland voor een officieel bezoek in 1985 op 11 mei. Nog niet lang geleden in 2009 de lancering van de vierde en tevens laatste onderhoudmissie STS-125 naar de ruimtetelescoop Hubble.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 De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. going crazy Can barely think You're replaying in my brain Find it hard to sleep Oh, oh Waiting for my phone to blow yeah. Now I'm here in a sticky situation Got a little trouble, yep, and now I'm pacing Five minutes, ten minutes, now it's been an hour Don't wanna drink too hard, but I'm sour Oh crime, such a crime, not a single word. Sipping on that Patron just to calm my nerves. Oh oh, popping bottles by the phone. Oh yeah, had me up, had me down on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. nummer 15 van deze week in handen van Carmen en Broken Hearted. Ondertussen staat zij vijf weken in de lijst, gaat omhoog van 20 naar 15 toe. En de de samenwerking tussen Moon 5 en Wiz Calafia, de Payphone. Die plaats staat vier weken in de lijst, ging omhoog van 21 naar plek nummer 18. Honestly, why out on the street? Honestly, dat is de single van Hot Shell In de zesde week blijven zij zitten op plek nummer 14. time I'ma go cause I got no problem with it problem my way back to where you're zich uit Montreal in eh, Canadas simpel Plan. Samen met de man die wij natuurlijk kennen van het WK voetbal nog, Kneen. Summer Paradise staat ondertussen 11 weken in de lijst. Gaat omhoog van 35, of 35, nee 15, maar is naar 13. Het is een beetje de yo-yo aan het worden van de, de lijst, want hij zakte eerst en nu weer een beetje stijgend. Kijken waar die plaat nog gaat eindigen. your Ray, die hoor, daarvoor nog in de zesde week blijft die plaat zitten op plek nummer 14. Het wordt bijna tijd om de top 10 in te gaan. Voor het zover is heb ik voor jou nog de nummers 12 en 11. En 12 is in handen van Meyer Hattonne en Whistle Kicks. In de vijfde week dat ze nu in de lijst staan gaan ze ook nog eens vijf plaatsen omhoog. En wel van 17 naar plek nummer 12. De mooie single heet The Walk. Takes eh, the Walk. De vijfde week dus omhoog gaan van 17 naar plek nummer 12. En voordat ik jou de snelste stijger van deze week laat horen, kijken wij eerst even achterom. En dan zien wij staan op plek nummer 20, Florida Sia, de Wild Ones. In de 14e week zak het van 13 naar 20. Natalia Kills, Kill My Boyfriend. In de 10e week zak het van 16 naar 19. Van 21 naar 18 in de 4e week gaan Maroon 5 en Wiz Calafia, de Payphone. Lee en I Follow Rivers in de 12 week omhoog van, eh, naar beneden zelfs, van 10 naar 17. En zakkend ook van 12 naar 16 in de 12 week Birdie People Help the People. Carmen and Broken Hearted staat 5 weken in de lijst, gaat omhoog van 20 naar 15. En Hot Shell Ray Honestly was de tweede zittenblijver die we tegenkomen op plek nummer 14. Simple Plan in Canaan Summer Paradise staat 11 weken in de lijst, gaat omhoog van 15 naar nummer 13. Maya Honor en Whittle Kicks en de Walk hoorde je dus in de 5 weken omhoog van 17 naar 12. En ook in de vijfde week omhoog, maar dan van 19 naar 11, dus 8 plaatsen winst. Die zijn er voor Rihanna. Where Have You Been is met die 8 plaatsen ook nog eens de stijgen van vandaag. En die is de plaat die tegenkomen op plek nummer 11. Volgende week waarschijnlijk dus wel in de top 10. Nu nog net even genoeg nemen met 11e plek. I've been everywhere. searching for you, babe. je radio op CFM Zandvoort. Leuk dat je me aan hebt staan. Je Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij de 40 beste platen van Europa. CFM, Westkust, weerbericht. En tussen al dat hitgeweld kijken wij ook gewoon nog eens even naar wat het weer gaat doen. Want we begonnen vandaag met veel wolkenvelden. Maar geleidelijk komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige aan zee krachtige west- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur die gisteren nog stegen naar waren omstreeks de 20 graden, die komt vandaag wat lager uit. Het wordt maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een eh, matige noordwestelijke wind. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 6. Morgen weer prachtig lenteweer, veel zonneschijn. Het blijft droog en een matige aan zeevrij krachtige noordwestelijke wind. De wind die eh, voert wat koude lucht aan en daardoor blijft de temperatuur wel steken op hooguit 12 graden. Zaterdagavond in de nacht naar zondag is het weer helder. En bij een tot zwak afnemende naar west draaiende wind daalt temperatuur flink naar waarde rond de 4 graden. Het kan zelfs op wat vorst aan de grond. Zondag dan is het ook weer prachtig lenteweer volop zonneschijn. Ook dan blijft het droog en matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die klimt wel iets uit het dal en die stijgt in de middag naar waarde rond de 14 graden normaal voor deze tijd is het toch wel 18, 19 graden. Dus we zitten wel een beetje onder de trend van de lekkere temperaturen. We gaan de top 10 in van de lijst van Europa. Dat doen we niet met de nummer 10. Die slaan we over Chris Brown, Turn Up The Music, zakt van 5 naar 10.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 Hot Right Now in de zevende week blijven zitten op plek nummer 6. Of Monsters en Men voor Little Talks in de zevende week omhoog van 11 naar plek nummer 7. En 5 is dus voor Azalia Banks en eh, Lizzie J. 212 in de zevende week van 7 omhoog naar 5. town. Hey, nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh, made up of? i am going eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? i am a Reuben. you, cunt. you Won't get a match you won't too much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt Drie weken lang stonden ze bovenaan de lijst van Europa Train and Drive-By. Maar in de twaalfde week is de room over en zakken ze van 1 naar plek nummer 4. Een plaat die drie weken korter in staat en ook nog eens op plek 3 staat. Die is van Jason Derulo. Reading staat 9 weken in de lijst en net als vorige week is het de nummer 3 van Europa. I only miss you nummer 4 van Europa nu omhoog. Na 2 in de negende week Quintino en Sander Silva en Epic. Nu nog één plaat te gaan. Die plaat stond vorige week nog op 2 en in de tiende week is het er eindelijk gelukt om de beste plaat te worden in Europa.